uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste ambtenaar van de Belastingdienst vertrekt in de nasleep van de toeslagenaffaire. Volgens RTL Nieuws wankelde zijn positie vanwege de gebrekkige omgang met de kwestie. Haagse bronnen zeggen dat hij weggaat omdat de Belastingdienst wordt gereorganiseerd. Ook zou hij een nieuwe baan krijgen bij de gemeente Den Haag. Bij de affaire werden duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Amerika heeft op de dag van de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani... geprobeerd om ook een andere hooggeplaatste Iraanse militair te doden... melden Amerikaanse media. De hoge Iraanse commandant zou in Jemen hebben gezeten... en was lid van dezelfde elitebrigade binnen de revolutionaire garde als Soleimani. Waarom de liquidatie mislukte is niet bekend. Het Pentagon wil niet reageren. Vanwege de Iraanse vergeldingsaanvallen na de liquidatie... stelt Amerika sancties in tegen acht Iraanse overheidsfunctionarissen... die volgens de VS bij de aanvallen betrokken waren. Ook komen er strafmaatregelen tegen de Iraanse industrie. Op een privéschool in Mexico heeft een jongen van elf zijn lerares doodgeschoten. Hij kwam de school binnen met twee wapens en opende het vuur. Vijf klasgenoten en een gymleraar raakten gewond. Na de schietpartij schoot het kind zichzelf dood. Volgens de gouverneur van de staat werd hij beïnvloed door een game. De jongen woonde bij zijn grootouders. De verkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door de partij van interim-premier Jacobs. Met ruim een derde van de stemmen krijgt de National Alliance zes van de 15 zetels in het parlement. De opkomst was met 59 historisch laag. Schaatsers Thomas Krol en Irene Wust zijn bij de EK-afstanden in Heerenveen... Europees kampioen geworden op de 1500 meter. Krol won van de Rus Yuskov, Wust was sneller dan de Russin Lalenkova. Beide schaatsers zijn ook al wereldkampioen op die afstand. Het weer. Vannacht droog en vrij fris met kans op voorstaande grond en wat mist.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 Nee, ik geloof echt niet. Hij komt echt naar Nederland. 27 maart aanstaande. Vrijdag 27 maart aanstaande. Staat hij in de box in Amsterdam. Als je de beste man altijd al een keer live willen meemaken, dan kan dat. Over twee maandjes is hij hier. Daar moeten wij allemaal heen. Ja. Zonder meer. Deze beste man moet je gewoon een keer live meemaken. Ik weet dat de kaarten hard gaan. De duurdere kaarten zijn al uitverkocht. De staanplaatsen zijn er nog. Uh, wees er wel snel bij, want het gaat hard. En dat ook zo mooi is. In het voorprogramma zit niemand minder dan Montel Jordan. Oh, yeah. Coming right back at you. With a different type of swing, you know. Somebody. You better ask somebody. Somebody's. Baby, this is for you and you and definitely you. I'm the type of guy takes time to just kick back. I turn around my baseball cap. I have a 40 sitting on my lap. Slamming the ivories until I seize a female worth my while. I'm scoping it ass, checking a smile. And I know that I can get it and I'll hit it if she's with it. I get the five to the six, seven digits. Call her up on my cellular. And all the shit that I'll say to her. The fun I hit the Yeah. So if a girlie is lonesome, I think that she knows where to go when she wants some. Cause money ain't here for nothing, but I got a little some for the honey. Yeah. From the to the big Some for the honey. You know. The the big Some for the honey. Yeah, yeah. for me to kick it with you. To find something or someone to get into. I call up my crew, I tell them to bring a brew. And some Hennessy for the beach party. So call up your girlfriends. And you know they're always tends to be an ugly one, but bring her two fat or skinny, she likes tissue. With Montel in the SL2. While the beat is bumping from South Central to Compton, a little something, something could very well be the next Aaron Neville. Sounding like nobody, cause I'm on another level. And your fellas can't dig it with a show, but it ain't for you. Some for the honeys. Yeah, from the six, like brothers in the big black. Something for the honeys soaking now and that I won't be felon. Some people call me money, some call me money swinger. Sometimes I bust a rhyme, but I'm an R&B singer. And I'ma go on and flow on, and you tell two friends, and she'll tell two, and so, and so on and so on. Another number one hit, so get your roll on. Yeah, yeah, yeah. Something for the honeys. You don't have to be so sorry. me and I see you, I see you, I guess. Ja, we gingen even terug in de tijd. Deden we samen met eh, Jimmy Williams en uh, All of My Love in. En daarvoor die fijne plaats van uh, Montel Jordan. Something for the Honeys. Uit, nou, 1990 volgens mij. Kijk even voor hem. Zie ik uh, John staan. die zegt een beetje laat, maar nu weer tuned. Nou, dat geeft helemaal niks. Fijn dat je erbij bent. Goed weekend allemaal. Mooie kick-off bij Van Leeuwen Keep those swing beat tracks coming. Nou, ik zal zo ik nog eens even kijken of ik nog een leuke swingbeerplaat eh, voor je heb, eh, John. En ook eh, J Mobile, een lekkere track deze. Daar had hij het over, volgens mij, die track van... Dr. Jekyll en Mr. Hyde, volgens mij was dat. Vorige uur nog eventjes. Van late at Night dus. 11 minuten voor half 12. Met een fijne dame. Die 2018 nog in Nederland was. 16 juni. naar I'm in Love. stupid nonsense. I'm of my naar mijn mening nog steeds de, de beste rap werd gemaakt. Just Ice en uh, eh, de Gold Getting Dump. En daarmee is het eh, bijna half twaalf geworden. In Groot Amsterdam. Donker Amsterdam met die mooie lichtjes. Ja, daar inderdaad. Daar zitten wij met de studio van Dance Radio. En kijken we uit over al die mooie lichtjes. Daarvoor die plaat van Evelyn Champagne King. Ja, I'm in love. Ja, altijd goed. Evelyn Champagne King. Kun je altijd mee aankomen. De dame gaf het ook een eh, goed optreden. 16 juni 2018. Was leuk. Klonk goed. Gewoon een topoptreden, zoals het hoort. weekend van Dance Radio. Ja, eh, dat betekent eh, zondag uiteraard weer de Classic Sunday. Morgen is het nog wat rustig. Wellicht komen er nog wat mensen voorbij. Hou het forum in de gaten. Want daar eh, staat de programmering. En wellicht dat daar het een en ander nog staat te gebeuren. We gaan naar de plaat van ja, vorig jaar inmiddels. Karim Shabazz en All The Way. 2019. Eh, het klinkt als gisteren, maar dat is het niet. Inmiddels alweer eh, ja, tien dagen eh, geleden. En 2020 is begonnen. En gelijk, ja, wat was het? 2 januari, 3 januari? Toen met Iran. Ja, het was een mooie binnenkomer. Man, man, man. Toen werden we ineens weer even allemaal wakker gemaakt. Karim, Shabazz en All The Way. Ja, zeker een eh, fijne beat. leuke plaat om weer eens voorbij te horen komen. Ik zal ook in de toekomst eh, wat meer, eh, ook wat nieuwere platen de, in het programma laten horen. Ja, dat is misschien wel leuk. Een beetje in deze stijl. Dan nog even een klein verzoekje van aanbinnen. Of ik deze plaat kon draaien. Natuurlijk man. Goeie plaat. Stacy Laddersoul. En Jump to the Beat. Just nothing to do Needed a party or music to move to So I called my homeboys on my cellular phone Yo fellas, let's see what we can get into As we proceeded on our way Saw four fine ladies and I had to say Hey ladies, are there any parties going on tonight? The only party we know is at City Lights walk through the door. With basic black Xanax, Hardy and the rest all dressed to impress and not fess hey. Excuse me if I didn't address my name's X We're here to prove that a groove can make your move and soothe anybody who moves at a party So what's the chance? on the oh, dance with a new oh. jack sound You got to get down, yeah plaat, toch? Basic Black, ja, die goede jaren 90. 1990, toen kwam het allemaal uit. Basic Black. De toptijd van de New Jack Swing. Ja, nou, dit is eh, de plaat even speciaal voor John. Die eh, momenteel ook luistert. En al even een, eh, een reactie had gegeven via het forum. En voor alle mensen die eh, luisteren via 106.9 ZFM. Ja, ook voor die mensen draai ik even deze plaat. Daarvoor overigens Stacey Letters ook een goede plaat. Jump to the Beat. Die wilde Aad graag horen. Nou, bij deze. En die goede 90 jaren. Daar kwam ook deze plaat uit. Ze maakte een aantal hitjes. We hebben het natuurlijk over Cici Penniston is haar, eh, nou, denk ik toch wel haar grootste hit. Finally, bij Van Leo Late Night. Saoirse Peniston bracht deze plaat uit in 1992 onder contract bij A&M Records. Haar cd werd, uh, kreeg dezelfde titel mee, Finally. Plaat, eh, de single die werd 3 eh, miljoen keer verkocht. 3 miljoen keer verkocht. Dat was uh, toen, die tijd, ja. Daarna hebben ze nog twee albums uitgebracht. Ya New en I'm Moving On. Die kwam in 1996 uit. Ja, en eh, daar, eh, toen, eh, na die tijd is het een beetje rustig gebleven met de beste dame. Ze heeft al hier en daar een projectje gedaan, maar ehm, nooit meer zo'n grote hit gehad als die eerste grote hit, Finally, die je net hoorde hierbij, van Leon Late Night. Ja, zo gaat dat vaak, hè? Maar goed, één keer goed cashen, ja, waarom zou je nog moeilijk doen, hè? 4 minuten voor 12 laatste plaat voor deze aflevering van Van Leeuwen Late Night. En je weet het, de aflevering is weer terug te horen via Mixcloud. DJ Frank van Leeuwen op Mixcloud. En dan eh, komt het helemaal goed.